uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. NASA heeft sterke aanwijzingen dat er op Mars niet alleen bevroren water is, maar dat er in de zomer ook stromend water voorkomt. Het gaat om zoutwater, dat bevriest bij een lagere temperatuur dan zoetwater. Wetenschappers van NASA baseren conclusies op patronen in hellingen op de planeet, die volgens hen een gevolg moeten zijn van water dat over het oppervlak stroomt. Water is een noodzakelijke voorwaarde voor leven. Of er inderdaad leven op Mars voorkomt, bijvoorbeeld in de vorm van micro-organismen, moet volgens NASA blijken uit verder onderzoek. Amerika is bereid samen te werken met Rusland en Iran om de oorlog in Syrië te beëindigen. Maar toenadering tot de Syrische president Assad is onbespreekbaar. Dat zei president Obama in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Steeds meer regeringsleiders dringen aan op samenwerking met Assad, maar Obama blijft daar tegen. Later vandaag spreekt koning Willem-Alexander de VN toe. Taliban-strijders hebben in de Afghaanse stad Kunduz honderden gevangenen bevrijd. De strijders zouden intussen de helft van de stad in handen hebben. Ook zijn enkele regeringsgebouwen veroverd en op het centrale plein hebben de opstandelingen hun vlag gehezen. Kunduz is de hoofdstad van de gelijknamige provincie, waar Nederland tussen 2011 en 2013 een politietrainingsmissie uitvoerde. De Nederlandse antilliaanse schrijver Frank Martinez Arion is overleden. Een naaste vriend heeft dat gezegd tegen media op Curaçao. Arion schreef in het Nederlands en het Papiaments. Zijn beroemdste boek is Dubbelspel, een roman waarmee hij in 1973 debuteerde. Het boek werd ook verfilmd en was in het najaar van 2006 speerpunt van de campagne Nederland leest. Frank Martinez Arion is 78 jaar geworden. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar vanavond en vannacht lost de bewolking op. Het koelt dan flink af naar een graad of 4 tot 7, met in het oosten kans op vorst en plaatselijk kan er mist ontstaan. Morgen schijnt er het hele land de zon en wordt het een graad of 16. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 6... A2 Utrecht en Bos voor knooppunt Evedingen 7. De A4 richting Amsterdam bij Dorp 5 kilometer. A12 Utrecht Den Haag voor knooppunt Gouwe 7. A13 Rotterdam Den Haag langzaam rijden tussen de afrit Berklein en knooppunt Prins Klausplein. Op de A15 Gorkum Nijmegen bij Waddenooien 6 kilometer. De rijbaan is dicht na een ongeluk. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 5.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 Wife and kids asleep in bed, he didn't make a sound. He pulled into the parking lot of his favorite country store, put the pedal to the floor and ran in through the door, grabbing everything inside and counting on his luck, not knowing that the cameras caught the digits on.